De gemeente Haarlem en Meer, Geli Kroes als premier populairder is dan Job Cohen en Jan-Peter Balkenende. 37% van de 18.000 ondervraagden ziet Kroes als de ideale premier. Job Cohen volgt met 30 en Balkenende met 13. Ook onder VVD-leden is Nelly Kroes populair. Ze krijgt iets meer steun dan Mark Rutte. De meeste ondervraagden vinden de leeftijd van Kroes geen bezwaar. De eurocommissaris wordt in juli 69 jaar. Het voormalige vernietigingskamp Auschwitz-Birkenau is gedeeltelijk weer open voor het publiek. Gisteren werd het kamp in het zuiden van Polen gesloten omdat het werd bedreigd door overstromingen. Archieven en museumstukken werden naar een veilige plaats overgebracht. Door de zware regenval is het waterpeil van de rivier de Wiesla de afgelopen dagen flink gestegen. Maar nu daalt het weer. Alleen de ruïnes van de crematoria en Birkenau blijven nog gesloten voor publiek... omdat het grondwater daar te hoog staat. Bij de overstromingen in Polen zijn zeker zeven doden gevallen. Het hoge water bedreigt nu de hoofdstad Warschau. De gemeente Haarlemmermeer gaat vliegtuigspotters bij de polderbaan op Schiphol aanpakken. Volgens de gemeente zorgen de spotters voor overlast. Ze parkeren hun auto op de smalle weg naast de polderbaan. Daardoor kunnen hulpdiensten niet goed passeren en kunnen boeren nauwelijks hun land op. Vanaf morgen geldt daarom een parkeer- en stopverbod. Er blijft voorlopig nog wel een spottersplek bij de polderbaan waar je je auto wel mag parkeren. Voetbalclub Willem II wordt overladen met initiatieven om de club te redden van een faillissement. Met de stichting Red Willem II Tilburg is inmiddels al 13.000 euro binnengekomen. De club zelf krijgt tips van Tilburgers welke bedrijven benaderd kunnen worden voor sponsoring.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 Ronnie James Dio, de geweldige legende van de metal... is deze week op maandag op 67-jarige leeftijd gestorven aan maagkanker. Dat is niet zo fris. Dat is niet zo leuk. Het is de grootste eh, stem die tot nu toe in, uh, in Metalland heeft geklonken. Hij heeft in bands gespeeld zoals Black Sabbath. Eh, in Rainbow, in Elf. Hij eh, deed met de leden van Black Sabbath, behalve Ozzy, deed hij ook Heaven and Hell. En dat was echt een tribute eigenlijk de tijd dat hij zat in Black Sabbath. Wij staan ook stil bij hem, bij zijn dood. Het is zonde dat zo'n magische, mooie metalgeest in zo'n klein lichaam helaas verloren is gegaan aan de ziekte van kanker. Ronnie James Dio, 67 jaar. Een kleine man, met een grote stem in de metalwereld. Voor hem uit zijn Dio-tijd hoor je hier Holy Diver op Alternative FM op CFM Zandvoort. zo verpest ik ook dit momentje. Nee, dat is een grapje. Straks